Drie uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. President Obama heeft nogmaals gepleit voor een strenge wapenwet in Amerika... na de schietpartij in een school in de staat Oregon. Op een persconferentie reageerde hij boos en geschokt op het bloedbad. De schutter liep gisteren een school voor volwassenenonderwijs... in de plaats Roseburg binnen en opende het vuur in een klaslokaal. Daarbij kwamen tien mensen om het leven. De schutter werd gedood na een schotenwisseling met de politie. Zijn motief is niet bekend. Volgens Obama is Amerika het enige ontwikkelde land ter wereld... waar dit soort schietpartijen eens in een paar maanden voorkomt. In Afghanistan is een transportvliegtuig van het Amerikaanse leger neergestort. Volgens een Amerikaanse kolonel zijn alle elf inzittenden omgekomen. Het Hercules-toestel verongelukte dicht bij het vliegveld van Jalalabad in het oosten van Afghanistan. De oorzaak is nog onduidelijk. Er zijn volgens Amerika volgens nog geen aanwijzingen dat het vliegtuig is beschoten. De slachtoffers zijn zes Amerikaanse militairen en vijf burgers, zegt het Pentagon. Spanje kiest op 20 december een nieuw parlement. Premier Rajoy heeft dat bekendgemaakt tijdens een televisieinterview. Dat er aan het eind van het jaar verkiezingen zouden zijn was al bekend, maar de precieze datum nog niet. In 2011 behaalde de conservatieve Partido Popular van Rajoy de absolute meerderheid, maar het ziet er niet naar uit dat hij die meerderheid kan behouden. Ruim driekwart van de Nederlanders is tevreden over de werking van de democratie. Ook vindt een overgrote meerderheid van de mensen democratie de beste manier om een land te besturen. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Over de politiek is de Nederlander minder te spreken. De helft van de mensen zegt niet tevreden te zijn met het functioneren van de regering. Het weer, vannacht is het helder en koelt het flink af tussen de 2 en de 7 graden.